ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Premier Schoof heeft beloofd dat de stukken over de asielnoodwet alsnog naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Eerst wilde hij dat niet, maar de Tweede Kamer eist het en daardoor werd het debat stilgelegd. Na een korte pauze zei premier Schoof dat hij alsnog met de stukken komt. En Kamerleden kunnen dan gaan lezen hoe juristen over die asielnoodwet denken. En dat kan best wel eens spannend worden, denkt politiek verslaggever Ewad Kiviet. Is dat nou bijvoorbeeld afgeraden door ambtenaren van justitie of door ambtenaren van Binnenlandse Zaken? Ja, dan kan het wel echt spannend worden dus het vuurwerk eh, wordt nog even vooruitgeschoven inderdaad. Met die asielcrisiswet wil het kabinet de instroom van asielzoekers sneller beperken. In Libanon is de lijst met verboden spullen in het vliegtuig nog een stukje langer geworden. Want voorlopig mogen er, mogen er geen walkie-talkies en piepers mee aan boord heeft alles te maken met de aanslagen van de afgelopen dagen in Libanon en Syrië. Gisteren en eergisteren ontploften duizenden apparaten van mensen van Hezbollah. Meer dan 30 mensen kwamen om het leven. En de slachtoffers waren niet allemaal strijders, zegt correspondent Daisy Moore. Tussen de doden en gewonden zitten ook een paar kinderen, vrouwen... Eh, maar het overgrote deel eh, mannen. Daarvan weten we niet stuk voor stuk wie het zijn. Eh, Hezbollah is natuurlijk een heel gesloten eh, eh, groep... dus het is als buitenstaander ook onmogelijk om te achterhalen eh, tussen die duizenden eh, mensen... wie nou precies eh, wie is en wat doet. En wie er achter de aanslagen zit, is officieel nog niet duidelijk. Maar veel mensen wijzen naar Israël. En als je nu naar buiten kijkt, dan zou je het nog niet zeggen... maar over twee weken dan begint het strooiseizoen alweer. Rijkswaterstaat is nu druk bezig om alles klaar te maken voor de winter... zodat we straks helemaal klaar voor zijn als het glad wordt. Ja, en dat ze dat eigenlijk testen is maar goed ook, zag een verslaggever van Omroep Brabant. Het, eh, het werkt nog niet. Nee, het werkt nog niet. Eh, op dit moment eh, is het belangrijk dat we de data vanuit de strooien binnenkrijgen. En nu blijkt dat de data nog niet binnenkomt. We kunnen niet zien waar er hoeveel gestrooid is. Nee, op dit moment kunnen we dat niet zien inderdaad. Dit soort punten die halen we er op dit moment uit. Vorig jaar is er alleen in Brabant al op 38.000 kilometer aan wegen gestrooid. En er ging in totaal 5 miljoen kilo zout doorheen. En verder is Rijkswaterstaat nu helemaal ready to go. Want in allerlei opslagplaatsen liggen er al grote bulten zout klaar. Het weer dan nog. Na een grijs en mistig ochtendje trekt het vanmiddag steeds verder open. En is er net als gisteren veel zon bij maximaal 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N247 van Hoorn naar Amsterdam staat nog file tussen Broek in Waterland en de aansluiting met de A10 3 kilometer.